Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt weer een spannende dag in Amerika. In de Tweede Kamer, daar het Huis van Afgevaardigden, wordt gedebatteerd en gestemd over het afzetten van president Trump. Vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Het gaat allemaal wel even duur hoor. Eh, waarschijnlijk vindt de stemming op zijn vroeg plaatst in de avond bij jullie. Rond 9 eh, Nederlandse tijd is de beste schatting op dit moment. En stemt het huis dan in meerderheid voor inderdaad het afzetten van de president... dan is de president impeached, zoals dat heet. dat betekent nog niet dat hij ook echt weg moet. Het gebeurt alleen als ook de Senaat ermee eens is. Toch is het wel pijnlijk voor Trump. Het is al de tweede afzettingsprocedure tegen hem. Dat betekent dat hij van alle presidenten hij de impeachment kampioen is. In de Tweede Kamer gaat het weer over corona. Er is een debat naar dat RIVM-baas Jaap van Dissel de Kamer vanochtend bijpraten met de laatste info. Hij zegt dat mensen echt minder bij elkaar op visite moeten gaan om het aantal besmettingen terug te dringen. Hij heeft ook wel wat plannetjes om dat voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld een avondklok. Dat betekent dat je een bepaalde periode in ieder geval voorkomt dat men onderweg is. En je verwacht daarmee dat dat ook effect heeft op de huisbezoeken. Andere landen kiezen ervoor om te gaan reguleren hoe ver je van je huis mag komen. hoeveel aantal kilometers. Intussen blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen hoog. Afgelopen week bijna na 7000 per dag. In het ziekenhuis liggen nu 700 mensen met corona, van wie 46 op de IC. En hoe langer de lockdown duurt, hoe zwaarder ook studenten het hebben. Omroep Gelderland ging kijken of ze het nog een beetje volhouden in dit studentenhuis in Wageningen. Dan uh, word je toch wel somber en dan is het, ja, vind ik, toch wel noodzakelijk om dan toch maar met vijf man te gaan borrelen. Normaal zie je natuurlijk veel meer mensen, zeker in studententijd. Niet uitgaan, thuiscolleges volgen, dat is niet niks. En er is nog iets dat ze missen. Seksleven, hoe is dat? Eh, bar. <laughs> nee, eh, ja, je komt niet zoveel mij tegen op, dit, moment. Dus of Tinder of eh, ja, je hebt het niet. <laughs> ja. Het weer kan een bui vallen, misschien ook wat natte sneeuw. Vannacht gaat het licht vriezen, het kan plaatselijk min 5 worden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op natte sneeuw en een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velsen dicht tussen Beverwijk en Knoop het Velsen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Verkeer kan omrijden via de A9 door de Wijkertunnel.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 And they want a piece of the big manzana. Uh. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oye, oh, mami, estoy buscando una chica. I can make it, but I need girl to stay. So don't you let the lady take it far away. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock it, let me rock it, Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you.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 Let me rock it, rock it. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it, it's all I wanna do. Shaka let me rock it, let me rock it, Shaka Let me rock it, I feel for you. Shaka Khan, you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arm, let me feel you with my tongue, Shaka. you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka. you make me wanna scream. Feel for you. think it twice. That's all I have to say. Please stay away. I'm isolated, low key. You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Aim me for my heartbeat.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 De PVV wees erop dat de Tweede Kamer eerder al een motie aannam waarin staat dat een avondklok geen goed idee is. Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika die naar Nederland willen... moeten binnenkort voor vertrek een coronasneltest laten doen op de luchthaven of bij de ferryterminal. Een negatieve PCR-test blijft daarnaast ook verplicht. En het wordt makkelijker om eerder te stoppen met werken. Werkgevers kunnen op grond van een nieuwe wet oudere werknemers een uitkering geven ter hoogte van de AOW. Vanaf drie jaar voor die AOW-leeftijd.